Ze vinden dat die zo snel mogelijk van tafel moeten omdat de nieuwe Omicron-variant minder ziekmakend is. Maar volgens de rechter heeft het kabinet zich goed laten informeren door de coronadeskundigen van het OMT en mogen bijvoorbeeld horeca en niet-essentiële winkels gesloten worden om de gezondheid van mensen te beschermen. De explosie in een flat in Turnhout vorige week is misschien veroorzaakt door een verkeerd aangesloten gasfornuis. De Belgische justitie is dat aan het onderzoeken. Door de explosie stort een deel van het gebouw in. Vier mensen kwamen om het leven. Er wordt nu onderzocht of er op andere plaatsen misschien ook gasfornuizen verkeerd zijn aangesloten. In eerste instantie hebben we een lijst gekregen eh, van mogelijke locaties waar op die manier een eh, gasvuur zou zijn geïnstalleerd. We hebben ook meteen die controles uitgevoerd en die zijn op dit moment ehm, ook afgerond. Ehm, maar het onderzoek naar de ontploffing in Turnhout gaat uiteraard nog verder. Meghan Markle krijgt een schadevergoeding van een Britse tabloid. De krant publiceerde een brief die zij aan haar vader had gestuurd. En dat is privacy schending, vindt de rechter. De hertogin krijgt een bedrag overgemaakt van 1 pond, iets meer dan een euro. Wat ze met het geld gaat doen is nog niet bekend. En de hele dag ontvangt Mark Rutte weer mensen die volgende week als nieuwe minister of staatssecretaris op de foto moeten als het nieuwe kabinet wordt gepresenteerd. Rob Jette van D66 was vanochtend de eerste. Hij is beoogd minister van Klimaat en Energie. Had hij zelf niet verwacht? Nou, ik moet u eerlijk bekennen dat ik eh, tot eh, diep in de formatie ervan uitging dat ik Kamerlid zou blijven. Sigrid Kaag heeft mij eh, op het laatste moment gevraagd minister voor Klimaat en Energie te worden. daar heb ik een nachtje goed over moeten slapen, maar ik zeg er toch volmondig ja tegen. Hans Veilbrief die kwam ook nog langs. Hij moet zich als staatssecretaris gaan bezighouden met de aardbevingen in Groningen. Het vertrouwen herstellen doe ik door, eh, hoop ik door wat ik doe en niet door wat ik zeg. Het nieuwe kabinet wordt 10 januari officieel gepresenteerd. Gaan ze ook samen op de foto op het bordes bij de koning. Het weer. Soms zon, maar ook veel wolken en buien met kans op hagel, onweer en op sommige plekken kletsnatte sneeuw. Tussen de buien door wordt het 6 graden. Morgen een stuk droger en 5 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same bag. afraid you'd laugh at me. I would rot and take all of your hair. a hero And maybe he'll take care of you Cause all of the beautiful people do And I'm a beautiful Het tweede uur ben ik begonnen met Melanie, Beautiful People. En ik ga door met The Jackson 5, I Want You Back. disease. There is no question. ZFM. she's still Free met Alright Now. Woensdag 12 januari is er weer een kerstbomeninzameling. Net als vorig jaar zal er geen kerstbomenverbranding zijn. In plaats daarvan worden de ingezamelde bomen verwerkt tot compost en biobrandstof. Kinderen tot en met 15 jaar kunnen 12 januari tussen 1 en half 4 op diverse locaties oude kerstbomen brengen. Spanelanden neemt deze bomen in en geeft in ruil daarvoor per boom 50 cent en een loodje. Waarmee ze kans maken op een VVV cadeaubon van 5 euro. De winnaars van de cadeaubonnen worden op maandag 17 januari bekendgemaakt op de website van Spanelanden. Het doel van deze actie is zoveel mogelijk te voorkomen dat afgedankte kerstbomen op straat gaan rondslingeren. De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op drie locaties in de gemeente Zandvoort. De remise, Kameling-Onnenstraat, de boulevard ten, ten hoogte van Schuitengat achter Dirk van der Broek... en de Bramenlaan in Bentveld ter hoogte van Bodaan. Spanelanden roept op om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar de inleverplaatsen te komen. Wie toch met een voertuig komt, kan dit alleen doen met een personenwagen zonder aanhanger. Kinderen vanaf 16 jaar en volwassenen kunnen ook oudere kerstbomen inleveren. Ze doen echter niet mee aan de actie. Ga voor alle informatie naar www.spaarnelanden.nl schuinstreepje kerstbomenactie. Daar wordt op 17 januari om 1 uur de uitslag van de lotenactie gepubliceerd. De winnaars dienen zich uiterlijk zondag 23 januari te melden... door een foto van het loodje te mailen naar zandvoort.spaardelanden.nl... onder vermelding van de naam, adres en telefoonnummer.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 De vragen? Bel sociaal raadslid Zandvoort op telefoonnummer 088 8555 175 088 8555 175. En dat kan elke woensdag van 9 tot 12 uur. En de locatie is Pluspunt Zandpoort Noord. En ik ga door met Earth and Fire Seasons. BB King met The Trill Is Gone. Hoe graag iedereen ook zijn zin zal hebben om gezamenlijk te proosten op het nieuwe jaar... dat zal nog eventjes niet in januari lukken. Als alternatief wordt de gezamenlijke Zandvoortse nieuwjaarsreceptie verschoven naar juni 2022. Een datum begin januari voor de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie was al een tijdje geleden vastgesteld... en de organisatiecomité was ook al een aantal keren bijeengekomen... Maar toen in november de situatie rondom corona kantelde, moesten de verwachtingen worden bijgesteld. Uiteraard is vorige week definitief besloten om de receptie in januari niet door te laten gaan. Maar er was al in een vroeg stadium over een alternatief nagedacht. Het plan zal nu verder worden uitgewerkt. Het idee is om in juni of rondom de langere dag tevens het begin van de zomer een grote receptie te houden. Daarbij zullen dan, net als tijdens de bekende en de drukbezochte Zandvoortse nieuwjaarsreceptie van de afgelopen jaren, allerlei Zandvoortse instanties, zoals sport- en culturele verenigingen, hulpverenigingen, stichtingen en andere non-profit organisaties zich kunnen presenteren aan de gasten. Zodra het plan meer voor krijgt, zal de comité hiermee naar buiten komen. Ik ga door met de Nederlandstalige Frans Halsema, zondagmiddag Buitenveldert. Het weer is net wat opgehelderd, het is zondagmiddag buitenveldert. De flats zijn hoog en goed gebouwd. Daartussen is het kaal en open, de jongen en het meisje lopen er eenzaam en verliefd en koud.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 Er gaat al licht aan hier en daar, zondag half vijf het glas staat klaar. Er worden zakjes friet gehaald, lach over buitenvelder daalt. Huilend en negen. Christian St. Peters, geboren als Robin Peter Smith, geboren in 1939, was een Britse zanger. Smith vergaarde zijn eerste ervaringen als zanger in diverse jeugdbands, waarbij hij ook gitaar leerde spelen. Hij wilde eigenlijk eerst sessiegitarist worden, maar beproefde uiteindelijk zijn geluk als zanger. In het midden van de jaren 60 kreeg hij onder de artiestennaam Christian St. Peter een platencontract. Echter, de nodige successen bleven voor ons nog uit. Pas aan het begin van 1966 lukte het wel met You Were On My Mind. Afkomstig was uit 1964. De daaropvolgende hit, The Pied Piper, was eveneens een coverversie en deed niet onder voor het succes van zijn voorganger.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 Met als doel om het monumenten open te stellen en te bewaren voor de volgende generaties. Recentelijk heeft de Amsterdamse organisatie een eerste pand in Zandvoort aangekocht. Het is de voormalige dokterswoning van Carl August Gerke van 1853 tot 1925 op de hoek Kerkstraat-Poststraat. Voorheen woonde dokter Smits in het pand. Die had net als dokter Gerke bij zijn praktijk een apotheek. Dr. Gerke was een zeer geliefde arts en zijn grote sociaal gevoel kwam tot uiting bij de instandhouding van een eigen ziekenfonds. Stadsherstel Amsterdam noemt de aankoop van de voormalige monumentale dokterswoning in hun laatste nieuwsbrief. Begin januari ligt de organisatie met hoe en waarom toe van de aankoop. Uiteraard houden we daarvan op de hoogte. En ik ga door met de George Baker Selection, Little Back.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 En dat is een Amerikaanse filmactrice. En Diane is geboren in 1946. Ze wordt dus 76 jaar vandaag. En dan hebben we Nada Vanille een Nederlandse documentairemaakster en voormalige presentatrice, actrice en zangeres. Nada is geboren in 1967. Ze wordt dus vandaag 55 jaar. Fanny schrijft onder andere voor de Top Santé en sinds december 2008 voor het blad Fem. Vanaf 5 september 2009 schrijft Fanny wekelijks voor de zaterdageditie van Vrouw Telegraaf een column. Ze was voor de eerste keer op de Nederlandse televisie te zien als punkmeisje Ankie in Zeggen ze A. Als actrice speelde zij in de film Honey uit 1988 en Intensive Care met onder andere Koen Wouters en George Kennedy. Ze speelde ook een gastrol in de serie Baantjes. In 1989 speelde ze de dochter van Adela Bloemendaal en Rijk de Gooier in de televisieserie Beppie, uitgezonden door de AVRO. In 1989 probeerde ze tevens als zangeres door te breken. Haar single Don't Need a Heartache kreeg een eigen airplay, maar werd geen hit. Fanny is ambassadeur van de Nederlandse organisatie My Body... die opkomt voor seksuele en reproductieve rechten van mensen wereldwijd.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 Beelzebub has a devil put Thank you. Is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week. you.